Mark Visser met het NOS Journaal. Welke commissie onderzoek gaat doen naar de Teven-deal. Dat bleek tijdens het debat over het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Steven. Premier Rutte zegt dat hij de voorkeur geeft aan een onderzoek door de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Maar hij zal een onderzoek door de Kamer niet tegenhouden. Wat Kees H. betreft mag de deal tussen hem en het Openbaar Ministerie openbaar worden gemaakt. In een gesprek met Nieuwsuur zei hij dat hij niets te verbergen heeft... en dat hij geen tegenprestatie heeft geleverd voor de 4,7 miljoen gulden... zoals vandaag werd gesuggereerd. De wapenstilstand in Oost-Oekraïne wordt inmiddels redelijk goed nageleefd, zegt de Oekraïense president Poroshenko. Hij zei ook dat de separatisten het grootste deel van hun zware geschut hebben weggehaald van het front. Wel zijn er af en toe nog schermutselingen met lichte wapens. Staakt het vuren was een van de belangrijkste punten van het akkoord dat Poroshenko, president Poetin, president Hollande en bondskanselier Merkel vorige maand sloten. De verdachte van de moord op Boris Nemtsov, Zaur Dadaev, ontkent dat hij iets met de liquidatie van de Russische politicus te maken heeft, schrijft een Russische krant. Afgelopen zondag meldde een rechter dat Dadaev een bekentenis had afgelegd, maar hij zou tegen gevangenisinspecteurs hebben gezegd dat hij onschuldig is. De Russische oppositieleider Nemtsov werd twee weken geleden in Moskou op straat doodgeschoten. Real Madrid en Porto zijn in de Champions League doorgedrongen tot de kwartfinale. Real verloor thuis met 4-3 van Schalke, maar door de 2-0 winst in Duitsland gaan de Spanjaarden toch door. En Porto won vanavond een eenvoudig van FC Basel. Het werd 4-0. Het weer koelt af tot rond het vriespunt. Overdag vooral in het noordoosten zon en dan 9 tot 11 graden.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. taken away Men are cut in half Children watching all this Your body shiny as diamond Your heart is strong as gold Baby wipe your eyes You got an old soul Forget him will set you free Lioness take us Take our arms and teach us To do right Take us Take our arms and teach us Lioness take us Take our arms and teach us Nagabawoko yourself, cause you never caved, and you never will. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.